De Nederlandse tennissers zouden sowieso niet meer in actie komen. Gisteren werd al bekend dat tennisser Jean-Julien Royer positief was getest. Op de Olympische Spelen heeft judoka Jules Fransen zich geplaatst voor de kwartfinale... en Frank de Wit voor de achtste finale. Bij tafeltennis plaatste Brit Ierland zich bij de laatste 16. En zwemster Kira Toussaint is in de finale van de 100 meter rugslag als zevende geëindigd. En op de triathlon heeft Rachel Klamer net geen medaille gewonnen. Ze eindigde als vierde. De race werd gewonnen door Flora Duffy. Zij behaalde daarmee de eerste gouden medaille uit de geschiedenis voor Bermuda. Noord- en Zuid-Korea hebben een akkoord gesloten over het heropenen van de communicatielijnen en het verbeteren van de betrekkingen. De Zuid-Koreaanse president Moon Jae-in en de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un waren hier al sinds april mee bezig. De hotline tussen de twee landen, die al een jaar niet meer in gebruik was, is vanochtend getest. Op het terrein van de voormalige camping De Zwarte Bergen in Luiksgestel in Noord-Brabant is gisteravond een grote brand uitgebroken. Het horecagebouw, dat al enige tijd niet meer werd gebruikt, is in vlammen opgegaan. Op het terrein heeft de afgelopen maanden vaker brand gewoed... waarbij de politie uitgaat van brandstichting. In Miami zijn resten gevonden van het laatste nog vermiste slachtoffer van de flatramp. Het gaat om een vrouw van 54. Het totale aantal slachtoffers na het instorten van het appartementencomplex komt ermee op 98. De oorzaak van de ramp is nog niet vastgesteld. Wel is al duidelijk dat er schade was aan het beton onder het zwembad en dat er scheuren zaten in de parkeergarage. Het weer de dag begint op veel plaatsen droog, met later ook zon.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 Heels on six inches, waist inch, smook, laugh it. You can't have this, you can't hit this. I got a new man in my business, and he all about his business, and his name ain't none of your business. Oh, oh, oh. pin up girl on that poster, say it so like I'm Doja. Icy, white Rolls Royce, screeching, Rolex, gleaming, blonde hair, I bleached it. You could call me Khaleesi. I stay up on my queen thing. Up here, the haters look teeny tiny.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 Op het terrein van de voormalige camping De Zwarte Bergen in Luiksgestel in Noord-Brabant is gisteravond een grote brand uitgebroken. Het horecagebouw, dat al enige tijd niet meer werd gebruikt, is in vlammen opgegaan. Op de Olympische Spelen heeft judoka Jules Fransen zich geplaatst voor de kwartfinale... en Frank de Wit voor de achtste finale. Bij tafeltennis plaatste Brit Eerland zich bij de laatste 16. Zwemster Kira Toussaint is in de finale van de 100 meter rugslag als zevende geëindigd... en op de triathlon eindigde Rachel Klamer als vierde. Het weer, de dag begint op veel plaatsen droog met later ook zon. In de loop van de dag weer buien bij 22 graden. zie me dan. Ik geef alles wat ik voel voor jou en heb zoveel gemist van jou. Ik ben nog steeds dezelfde, dus laten we weer gaan. Een nieuwe tijd begint voor ons zoals je zei. Het is ons moment van ochtends vroeg tot avonds laat. Maakt niet uit hoe alles gaat. Blijf nu maar bij mij.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 Baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila. siempre cantaré. Cuando se inma de dolores, cuando se quema el cuando se la su vela, cuando se ima la dolores, cuando se inma de dolores, cuando se quema el amor, cuando se la su vela, cuando se inma dolores. Baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila, me, esta rumba taitana que yo siempre cantaré, pero sempre siempre cantaré, pero sempre siempre cantaré. Esta rumba taitana que yo siempre cantaré. se marea dolores, cuando se quema el amores, cuando se inmala su vela, cuando se inmala dolores, cuando se inmala dolores, cuando se quema el amores, cuando se inmala su vela, Quando se inmala dolores.